Katrien Straatman met het NOS Journaal. Medewerkers van het Venezolaanse consulaat op Curaçao slaan alarm. In een open brief schrijven ze dat ze al vijf maanden geen salaris hebben gehad. Op het consulaat zou geen enkele computer het meer doen. Ook zeggen ze dat ze worden bedreigd door een ex-militair... uit het kamp van president Maduro. Deze oud-militair zou Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao onder druk zetten... om terug te gaan naar Venezuela. In september zijn er opnieuw verkiezingen in Israël. Premier Netanyahu is er niet in geslaagd een coalitie te vormen... sinds de overwinning van zijn Likud-partij bij de verkiezingen in april. Hij onderhandelde met uiterst rechtse en orthodoxe partijen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is een rondvaartboot met toeristen gekapseist en gezonken. Zeker zeven mensen zijn om het, om het leven gekomen. Zo'n twintig opvarenden worden nog vermist. Aan boord van de boot waren 33 passagiers, allemaal Zuid-Koreaanse toeristen en twee bemanningsleden. Het schip voer op de Donau en is vermoedelijk in aanvaring gekomen met een andere boot. Ook in de Amerikaanse staat Louisiana is een strenge abortuswet aangenomen. Het wordt er vrijwel onmogelijk een zwangerschap af te breken. Zo wordt abortus verboden vanaf het moment dat er hartslag van de foetus kan worden gemeten. Maar ook na verkrachting is abortus niet toegestaan. De afgelopen tijd zijn in meer conservatieve, vooral zuidelijke staten in de VS... strenge abortuswetten doorgevoerd. Bij een ongeluk met een bus in Mexico zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen en 30 gewond geraakt. De bus botste tegen een vrachtwagen, sloeg om en vloog in brand. De inzittenden waren pelgrims die terugkwamen van een bezoek aan een basiliek in Mexico-stad. De oorzaak is nog onbekend. Het weer. Vanochtend bewolkt en hier en daar wat motregen. Vanmiddag bijna overal droog en de zon breekt soms even door.